Kasper Meijer met het NOS-journaal. Ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op een overbelasting van de IC's... als gevolg van een piek in het aantal coronapatiënten. Dat zeggen Jaap van Dissel en Jacco Wallinga van het RIVM tegen de NOS. Toch vindt het Outbreak Management Team, waar Van Dissel ook in zit... het nog niet nodig om de coronamaatregelen aan te scherpen. De piek van het aantal ziekenhuisopnames ligt in januari... maar hoe hoog die wordt is volgens het RIVM moeilijk te voorspellen... Dat ligt onder meer aan de vaccinatiegraad. Volgens Van Dissel zijn nu vier op de vijf coronapatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd. De aanslag op de Britse parlementariër David Ames wordt door de autoriteiten gezien als terreurdaad. De politie zegt dat in het voorlopige onderzoek een mogelijk motief naar voren is gekomen... dat verband houdt met islamitisch extremisme. Een eenheid die is gespecialiseerd in terrorismebestrijding heeft het onderzoek naar de moord overgenomen. EMS werd gisteren doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict. Kort daarna werd de man van 25 aangehouden als verdachte. Volgens Britse media gaat het om een Brit van Somalische afkomst. Bij Bergen ter Blijt in Zuid-Limburg is een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. De auto van het slachtoffer raakte van de weg en belandde op een taluut. Op foto's is te zien dat de wagen over de kop is geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. Terreurgroep IS heeft de aanslag van gisteren op een Sjiïtische moskee in Afghanistan opgeëist. In de moskee in de stad Kandahar kwamen zeker 37 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. Eerst schoten twee terroristen de bewakers dood, vervolgens bliezen ze zich binnen op. Vorige week vrijdag was er ook al een grote aanslag op een Sjiïtische moskee in Afghanistan. Het weer, vandaag geregeld zon, het blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.